Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Frankrijk blokkeert een verdere stijging van de gasprijzen. De prijs stijgt alleen vandaag nog met ruim 12 Daarna blijft de prijs hetzelfde tot de tarieven weer dalen. Dat is vermoedelijk in het voorjaar als de vraag naar gas afneemt. De Franse premier Castex spreekt van een tariefschild. De gasprijs is de laatste maanden fors gestegen... onder meer door de sluiting van kolencentrales en omdat Rusland minder levert... Frankrijk legt ook de prijs van elektriciteit aan banden. In Den Haag is een man opgepakt die brand probeerde te stichten op het Binnenhof. Volgens de politie probeerde hij ook zichzelf iets aan te doen. Onder meer op deuren van de Raad van State en de Ridderzaal zijn sporen van brand te zien. Over het motief van de man is niets bekend. Hij was bij de politie bekend vanwege verward gedrag. Bij de arrestatie in Den Haag raakte een agent licht gewond. Vanaf vandaag gaat in Marokko de avondklok twee uur later in. Niet om 9 uur, maar om 11 uur. De versoepeling is het gevolg van het dalend aantal besmettingen in het land. Begin augustus was er in Marokko nog een piek met bijna 10.000 positieve tests per dag. De laatste dagen is het ongeveer een tiende daarvan. De andere coronamaatregelen in Marokko blijven wel gelden. Zo mogen alleen volledig gevaccineerde mensen reizen naar de steden Casablanca, Marrakesh en Agadir. Feyenoord heeft zijn tweede wedstrijd in de Conference League gewonnen. De Rotterdammers waren thuis met 2-1 te sterk voor Slavia Praag. Vitesse verloor in eigen huis. Het werd 2-1 voor Rennes uit Frankrijk. Eerder op de avond won zowel PSV als AZ zijn Europese wedstrijd. PSV klopte Sturm Graz in Oostenrijk met 4-1... AZ pakte thuis drie punten tegen Jablonec uit Tsjechië. Het werd in Alkmaar 1-0. Het weer, in het noordwesten af en toe regen. In de rest van het land is het droog.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 Maar onze kleine meid, oh ze werd verliefd en ze wilde met hem trouwen. Toen geef je hart niet zomaar weg, wees niet te goed van vertrouwen Kijk die kerel aan en zeg Is dat er een om op te bouwen Maar ze schreeuwde haar vader recht in zijn gezicht hey pa, je loopt te zeiken Als jij zo ontzettend veel van ons mama houdt Dan laat je dat verdomd slecht blijken Ze kijkt al jarenlang zo sip hele smoelwerk staat op janken. En dan vertel je mij zo doodleuk als je kan. Voor haar de liefde te bedanken. Toen geef je hart niet zomaar weg. Wees niet te goed van vertrouwen. Toen kijk die kerel aan en zeg. Is dat er een heeft daar haar eigen duikerschool. En geen stuiver om op te zitten. Maar ze leeft een leven van haar droom. Haar lieve vader is niet meer. Maar ze ziet zijn kalme wijze ogen. Telkens, telkens weer. Toen geef je hart niet zomaar weg. waar jij wilt gaan bouwen. En als er ooit eens iemand zegt dat je stoppen moet met je dromen. Dat je wereld vol en smerig is. En dat je nooit heel ver gaat komen. Dat je moet waken, waken, want de toekomst is alleen voor zij die spaart. Nou, we sparen door voor te leven is vandaag. Dus geef je hart niet zomaar weg. Wees niet te slecht van vertrouwen. De waarheid is niet wat je leest, maar dat waar jij hoort. never thought could feel like this. 9 is Zon, Zee, felt like a rock. She kinda liked him, and his heart beat like thunder as they moved across the floor. But when the music was over, she slipped out of his arms and out the door.